Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Erasmus MC in Rotterdam gaat het werk vandaag weer door... na de dodelijke schietpartij daar gistermiddag. Een man kwam het gebouw binnen en schoot een leraar dood. Kort daarvoor werden in een woonwijk door diezelfde man... een buurvrouw en haar dochter van 14 doodgeschoten. Deze ziekenhuismedewerkers noemen het best gek om weer aan het werk te gaan. Een stukje veiligheid is weg. Het is, eh, ja, heel apart is dit. Ik was gelukkig gisteren al naar huis toe. Ik had oppas, gelukkig. <laughs> Ah, dan zie je die beelden voorbij komen en dan heb je zoiets van, dit kan niet, dat is onwerkelijk. Ja, een naar gevoel. Ja, zeker weten. Maar ja, goed, eh, we gaan weer door. Hoe moeilijk dat ook is. De verdachte is Fouad L. Hij was student aan het Erasmus MC en is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. Het Openbaar Ministerie heeft het ziekenhuis eerder dit jaar gewaarschuwd voor hem. Zweden wil het leger inschakelen om een einde te maken aan het geweld in het land. Deze maand zijn in Zweden al elf mensen omgekomen bij dat bende geweld... onder wie vier onschuldige slachtoffers. En ook kinderen zijn er vaak bij betrokken, zegt deze journalist. Wat je eigenlijk ziet samengevat is dat die bendes minderjarigen inzetten als huurmoordenaars. Die uh, schiet aan de lopend band onschuldige mensen dood. Een, een, blinde man deze week nog van 60 die rustig in het café zat. Een vrouw van in de 20 die lag te slapen toen haar huis werd opgeblazen. Uh, dat was eigenlijk voor de buren bedoeld, de bom. Nou, noem maar op. Het is Bol.com staat vol met boeken die door AI heeft zijn geschreven, heeft BNR ontdekt. Het gaat vooral om reisgidsen, taalgidsen en kookboeken. Makers zeggen dat de boeken soms in een kwartiertje door ChatGPT bij elkaar worden getikt. Een schrijver uit Friesland van 25 heeft zo al bijna 300 boeken kunnen uitbrengen. En schrik niet als je ineens dit hoort in een bos. Het zijn beurlende edelherten. Het is bronstijd. Dat is de periode waarin mannelijke herten vrouwtjes proberen te hosselen. Er zijn zelfs hele excursies opgezet omdat toeristen het zo fascinerend vinden. Dat gebeurt allemaal in de Oostvaardersplassen. Volgens Omroep Flevoland zijn alle excursies al maanden van tevoren volgeboekt. En het weer nog veel wolken en af en toe wat buitjes bij 18 tot 22 graden.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 Iedereen gaat uit zijn bol. De kop die staat te zweten. Iedereen moet eten. Treinen uit circuit. Missen wil je niet. De Formule 1. De Formule 1. Ja, sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you. It's not time you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip I dance. Bad man take another sip and dance. Two left feet don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.